met het NWS Journaal. Oud-presentator Jan Lindverink is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan het ANP. Lindverink begon als leraar Nederlands... maar debuteerde in de jaren 70 als radiopresentator. Hij werd vooral bekend als presentator van het tv-programma Reur. Dat staat voor rechtstreeks uit Richter. Die talkshow kwam vanuit de Amsterdamse gelijknamige discotheek. Lindverink stond erom bekend dat hij altijd een streepjesoverhemd aan had... en ook een glas melk naast zich had staan... In 1992 verdween Reur van de Buis. In 2002 kwam die talkshow weer terug op tv bij SBS6, maar dat was van korte duur. Jan Lenfrink was 77 jaar. Jesse Jackson heeft in Chicago een laatste eerbetoon gekregen. Bij die openbare herdenkingsdienst waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Onder wie ook oud-presidenten Clinton, Obama en Biden. Obama zei in zijn toespraak dat Jackson de weg had vrijgemaakt voor zwarte leiders... door in de jaren 80 te proberen zelf de democratische presidentskandidaat te worden. Volgens Obama laat Jesse Jackson een erfenis van hoop na... in een tijd waarin het moeilijk kan zijn om hoop te hebben. Jesse Jackson was een van de bekendste burgerrechtenactivisten van de Verenigde Staten... en vocht zijn leven lang tegen racisme en ongelijkheid. Vorige maand overleed hij op 84-jarige leeftijd. In Frankrijk is vooralsnog geen verband gevonden tussen de dood van een Franse baby en vervuilde babyvoeding. Het Franse Openbaar Ministerie begon een onderzoek naar de dood van drie baby's. Bij een van hen is vergiftiging zeker uitgesloten. De resultaten van de twee andere baby's zijn nog niet binnen. En bij een controle in de haven van Vlissingen is een lading cocaïne ontdekt. Het gaat om 400 kilo kook, die lag verstopt in een pallet met bananen. Het schip dat die pallet vervoerde kwam uit Ecuador. De douane heeft alle drugs in beslag genomen en laat die allemaal vernietigen.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 be surrounded by a million people. I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one in line or two. I'm fine, baby.